nothing, but you're the fool. I said, hey, hey, hey. There you go, you're on your own. Won't tell you that I told you so. I said, hey. When the night creeps in and the sun goes down, better take your smile living life by the book. Felt good for a while, but I know, girl, your time is up. The lights are out, it's true. You lost your license, you lost your cue. The mirror broke for you, and I said, hey. music loud. We're gonna make you hear the sound.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 Het OM had nagelaten om een vrouw in Zierikzee te waarschuwen dat haar man, die haar bedreigde, zou worden vrijgelaten. Justitie is daartoe verplicht. Twee weken nadat hij was vrijgelaten vermoorde de man twee van zijn drie kinderen en probeerde hij ook zijn vrouw om te brengen. Later werd hij gevonden in een park waar hij zich door zijn hoofd had geschoten. Kort daarna overleed hij. De man had in voorlopige hechtenis gezeten vanwege een zedendelict en huiselijk geweld. De opkomst bij de verkiezingen in Groot-Brittannië lijkt groter dan verwacht. Officiële cijfers zijn er nog niet, maar veel stembureaus melden een hogere opkomst dan vijf jaar geleden. Die was toen 61 procent. Na het bonnetjesschandaal in het parlement waren de verwachtingen niet hoog gespannen. Volgens waarnemers is de hogere opkomst te danken aan de verkiezingsdebatten die voor het eerst op televisie werden uitgezonden. Veel jongeren zouden zich daarna op de valreep als kiezer hebben laten registreren. Om 11 uur Nederlandse tijd gaan de stemlokalen in Groot-Brittannië dicht. De uitslag wordt tegen de ochtend verwacht. Het Griekse parlement heeft ingestemd met een bezuinigingspakket van 30 miljard euro. De maatregel was een van de voorwaarden van het Internationaal Monetair Fonds en de eurolanden voor een lening van 110 miljard euro aan de Grieken. De bezuinigingen werden met 172 tegen 121 stemmen aangenomen. Ambtenaren en andere Grieken staakten de afgelopen twee dagen massaal tegen de miljardenbezuinigingen. De demonstraties liepen gisteren uit op rellen. Daarbij kwamen in Athene drie mensen om het leven. Ook vandaag zijn meer dan 10.000 Grieken de straat opgegaan om te protesteren. Het weer toenemende bewolking, in het oosten regen, later vannacht ook in de rest van het land buien.